Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangkamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen voor deze mensen om de nacht door te brengen. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. In Kuwait is een terreurnetwerk opgerold dat geld en wapens levert aan terreurbeweging Islamitische Staat. De leider van de groep is een Libanees. De andere arrestanten zijn een Egyptenaar, vijf Syriërs, twee Australiërs en een Kuwaiti. Volgens de Kuwaitse minister van Binnenlandse Zaken leverden ze onder meer raketten aan IS. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen... waardoor Syrische vluchtelingen strenger kunnen worden gecontroleerd. Ook wordt het plan van president Obama om 10.000 Syrische vluchtelingen op te vangen... door de wet uitgesteld. Het wetsvoorstel werd ingediend na de aanslagen in Parijs. Door die aanslagen is de anti-Syrische stemming in het land gegroeid. Station Arnhem heet vanaf nu Arnhem Centraal. Daarmee is Arnhem de eerste stad buiten de Randstad met een centraal station. De naam is tijdens de opening van het nieuwe station bekendgemaakt door ProRail-topman Eringa. Een station mag de toevoeging centraal krijgen als er meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag zijn. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden is Arnhem het zesde centraal station van Nederland. Het nieuwe album van de Britse zangeres Adele is niet via de streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music te beluisteren. Dat melden de New York Times en tech-website The Verge. Het album 25 komt morgen uit. Spotify heeft tegen persbureau AP bevestigd dat het album morgen niet beschikbaar komt via de diensten. Het weer, vannacht valt er nog een enkele bui, het koelt af tot ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon.